Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Duitsland kan zo'n half miljoen vluchtelingen per jaar opvangen. Dat heeft SPD-voorman en vicekanselier Sigmar Gabriel gezegd... bij de Duitse omroep ZDF. Het denkt zelfs dat een hoger aantal mogelijk is. Gabriel benadrukte wel dat andere Europese landen... ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het hoofdkwartier van de Koerdische politieke partij HDP in de Turkse hoofdstad Ankara is vanavond opnieuw bestormd door een menigte. Volgens een partijfunctionaris zijn ruiten van het gebouw ingegooid. De strijd tussen het Turkse leger en de Koerdische terreurbeweging PKK leidt de laatste dagen tot maatschappelijke onrust in Turkije. Wie er precies achter de rellen zit is niet helemaal duidelijk. De evacuatie van patiënten uit het VU Centrum is voor twee derde voltooid. Van de 339 patiënten die moesten worden verplaatst... zijn intussen zo'n 235 elders ondergebracht. Een klein deel komt terug naar huis, de rest is overgebracht naar andere ziekenhuizen. Intussen zijn de eerste patiënten aangekomen bij het Calamiteitenhospitaal in Utrecht. In totaal worden er zo'n 90 mensen opgevangen in het tijdelijke ziekenhuis. Ook het AMC en het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis nemen patiënten op. De evacuatie gaat zeker nog tot diep in de nacht duren. Nederland hervat de ontwikkelingshulp aan het Afrikaanse land Benin. Dat heeft minister Ploemen van ontwikkelingssamenwerking laten weten. De hulp aan Benin werd in mei stopgezet omdat er fraude was gepleegd met Nederlands ontwikkelingsgeld. Ploemen schrijft aan de Tweede Kamer dat de regering van Benin genoeg maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Ze stelt dat de nieuwe premier daadkrachtig heeft opgetreden en dat het land nu voldoet aan de voorwaarden. Door het faillissement van installatiebedrijf Imtech zijn in Nederland duizend banen verdwenen. Dat zegt de curator. In totaal werkten er zo'n 4500 Nederlanders bij het bedrijf. Vandaag werd er opnieuw een onderdeel van Imtech doorverkocht. Zes à 700 werknemers krijgen een baan aangeboden bij het bedrijf dat het onderdeel koopt. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Dan kan plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen wordt het 18 tot 20 graden en blijft het droog. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan geen files. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.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 The raindrops seem to play sweet refrain. Though spring is here to me, it's still September. Ooh, that's September. In the rain. To every word of love I heard you whisper To me, it's still September. That's September. In the rain. I said that September. Uh, in the rain. Welkom bij het tweede uur van eh, CFM Jazz. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan rustig verder met het draaien van jazzmuziek. En we zijn natuurlijk weer geweldig gestart met September in the Rain. Nou, dat hebben we de afgelopen dagen wel kunnen merken. Iedere dag viel er genoeg uit de lucht, zou ik maar zeggen. Heel, heel, heel veel. September in the Rain, een, een liedje wat, ja, wie heeft het niet gezongen zou ik bijna zeggen. Eh, het gaat het verhaal, een zangeres, uh, eh, Diana Washington in dit geval, herinnert zich een regenachtige septemberdag toen, uh, ze haar liefde, toen haar liefde beantwoord werd. na. Nou, iets mooier kan je niet zeggen. Wisten jullie trouwens dat eh, de Beatles dit nummer ook gezongen hebben? En weliswaar bij hun mislukte auditie op 1 januari 1962 bij Decca. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison en Pete Best... hebben getracht September in de Rain te spelen. Was geen succes. Uh, ik weet niet of het... Uh, nou, toen niet, maar later wel natuurlijk. En ik geloof dat ze het nummer toch nog een keer in 2013 op een plaat hebben gezet. I Saw Her Standing There. Daar schijnt het op te staan. Eh, September in the Rain. Nou, vlak voor de klok van tienen zei ik van California Dreaming, West Montgomery, die haait goed. Dat doe ik nu door maar. Ja, want het thema in deze uitzending is toch een beetje pop in de jazz. California Dreaming, 16e eh, jazz uh, van eh, de, de, gitarist Wes Montgomery. 1966 uitgekomen en heeft ooit de eerste plek gehaald in de Billboard Jazz Album Chart. bekende jongens hebben meegespeeld op de, deze LP. Herbie Hancock speelde piano, Bucky Pizzarella gitaar, naast Wes Montgomery zelf. Ja, een aantal trompetisten, Bernie Glow, Mel Davis. Kortom, het mooie idee. Ja, wanneer jazzmuzikanten eh, pop gaan spelen, moeten wel iets toevoegen. En dat is hier het geval. Of dat bij het volgende ook het geval is, moet je zelf beoordelen. Dat is het zogenaamde Pink eh, Turtle. Een Frans clubje die eigenlijk popsongs op een jazz manier interpreteert. Net als de Pupini Sisters hebben we ooit willen zagen en de Baseballs. Pink Turtle. Ik zal ze even moeten opzoeken, want ze zitten ergens in de computer. Hier heb ik hem. How Deep Is Your Love? Dat kennen we allemaal. watch me in a pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you me Your Love, Pink Turtle, Franse band die dit uh, speelde op een jazzy manier. Ik vond het toch wel grappig klinken. Ja, dat was ook de omschrijving. Leuk en grappig. En eh, vrolijke klanken op de zondag, dat moeten we hebben toch. Eh, aanstaande zondag, dus, dus volgende week zondag, dan treedt in Zandvoort op Scott Hamilton. Samen met John Clement op piano, Joost van Schaik op drums en Erik Timmermans natuurlijk op bas. En dat is op 13 september de Krocht om half drie begint het entree 15 euro. Scott Hamilton. En ik heb een mooi uitgezocht van Scott deze ochtend. Maybe September van de cd Scott Hamilton Plays Ballads. dus 13 september hier in Zandvoort. Scott Hamilton natuurlijk weer binnengaat door Erik Timmermans. Eh, jazz Zandvoort, ja, dat is natuurlijk zeer de moeite waard. En hou je van deze muziek, dan eh, ja, ben je hartelijk welkom natuurlijk. Voor slechts 15 euro, zo'n grote man uit de jazz. Beoorden en zien spelen is natuurlijk geweldig. Hartelijk dank Erik en ik hoop dat je erbij bent komende zondag. Eh, wat heb ik verder? Ik heb verder Ray Charles. Dan zou je zeggen, Ray Charles. Ja, dit is samengezongen met Betty Carter. Een cd uit 19, ik meen uit mijn hoofd, 1961. People Will Say We're In Love. Rachel's Betty Carter. Don't me your sighs are so like mine your eyes mustn't glow like mine people will say we're in love expecting there. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik bij uh, Bruut. De hechte sound van Bruut heeft als basis de betrouwbare ritmesectie... van drummer Felix Slarman en bassist Thomas Rolf. En is doordrenkt met de groovende hemmendlagen van uh, Volkert Oosterbeek... Die worden omwonden door de onmiskenbare saxtalent van Maarten Hooghuis. En dat is bruut natuurlijk. Eh, ja, de, de nieuwste cd, uh, Madpack heeft elf tracks en deze zijn vernoemd naar personages... die niet zouden bestaan in een tekenfilm. Het doet je terugdenken aan de zondagochtenden... dat je beneden in je pyjama naar de een of andere kinderzet eh, zat te kijken... van de Pink Panther bijvoorbeeld. Een opeenvolging van hilarische tafereelen ondersteund door bijpassende muziek. Dat is Madpack. Elf composities. En die hebben allemaal de namen van mensen. Eddie, eh, Dex, Honey, eh, Honey, eh, Vito, nou, Honey. Allemaal namen. En ik heb Honey uitgezocht deze keer. Mooi nummer klinkt toch een beetje minder wild dan de vorige cd's van Bruut. Dus misschien valt dit in Zandvoort meer in het pulletje. dit. was nummer Black Cherry. Werd gespeeld door eh, William Parker en de drummer... Eh, bassist William Parker en de drummer Hammett Drake. En eh, deze jongens die staan ook deze week in het Bimhuis in Amsterdam. Hebben ooit een cd gemaakt, Piercing the File. En ja, ik liet er een stukje van horen. Vind je dit mooi? Kan je natuurlijk zeker naar het Bimhuis gaan... en deze jongens, deze Amerikanen, live aanschouwen. Trouwens, over live gesproken. Ik zag dat in mijn eigen dorpje Hillegom in de jazzclub aanstaande zaterdag op 19 september Bart Lust Quintet speelt. En als je Bart Lust Quintet ooit wel eens hebt zien of horen spelen... dan weet je natuurlijk dat daar een aantal bekende namen in zitten. Eh, onder andere Bart Wiertz, die zit daarin. Maar helaas, helaas, helaas... die komt niet mee in het kwartet aanstaande zaterdag. Maar er is een vervangster gevonden. En dat is ook de bekende Tineke Posma, alt-saxofoniste. Als ik kijk naar de bezetting van de band... Bart Lust, trombone, Tineke Postma, alt saxofoon... Steven Hupkens, piano, Joris Tepen, Joost Kesselaar, drums... ja, dan is het natuurlijk wel een geweldige setting... om op 19 september naar Hillegom te komen... en bij Jazzclub Perido daarvan te genieten. Ja, nou, dit zijn eigenlijk allemaal live optredens. Het kan allemaal hier in onze eigen regio. Dus uh, ja, eh, maak er gebruik van, zou ik zeggen tijd voor iets van de Beatles. Het is overigens grappig dat ik toen straks stelde... dat de Beatles ooit een jazznummertje speelden... wat niet zo succes werd. Maar er zijn natuurlijk heel veel jazzmuzikanten... die, ik zou er best twee uur mee kunnen vullen. Eh, muziek van de Beatles die door jazzmuzikanten gespeeld wordt. Hier Count Basing met featuring Bill Henderson. Yesterday. yesterday. All my troubles seemed so far away. Now it looks as if they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She didn't say. yesterday. Love was such an easy game to play. Now I'll have to find a hideaway. Oh, I believe in yesterday. late. Now I'll have to find a hideaway. Oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday. Als je denkt, deze melodie komt bekend voor... dat is natuurlijk eh, de Love Me Tender van Elvis Presley. En hier gespeeld door Dave Liebman en eh, Michael Stevens, een eh, drummer. Dave Liebman, de saxofonist van de CD Lineage, CD 2013... die eigenlijk in de meeste jazz-tijdschriften wel een hoge recensie heeft gekregen. er staan allerlei mooie nummers op. en onder andere deze, Love Me Tender... tijd voor iets vocaals, voor een zangeres die hier niet zo bekend is maar toch wel een hele grote is. Een Amerikaanse jazzzangeres, uh, uh, Carmen Lundy heet ze. En eh, ja, het is een beetje vergeleken met Rita Franklin, Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan. En zij heeft een, een aantal cd's uitgebracht. En deze is van de cd Soul to Soul, een cd uit 19... 2014, moet ik zeggen, 2014, dus het is nog vrij recent. Don't You Know How I Feel, featuring op trompet Randy Brecker wel bekend. watching the clouds roll away from me. I'm imagining how I might sing a song of love to you. When something you said went to my head, turning me about myself that's really so different than anyone else. I ask for so much, but what could be enough? Fulfilling my dreams to the sky. It's been you and I. sky. What we have is what is at hand, and lately it's been you and I. toch iedere keer eh, op zondag een paar zangeressen ertussen te zetten... die wat minder bekend zijn. Zo hebben we gehoord Sarah Lazarus, eh, Claire Thiel en nu eh, Carmen Lundy. Dus ik zou zeggen, vind je het leuk, zoek ze op en draai er wat meer van. Dus, ze hebben mooie cd's gemaakt, alle drie. er zijn ook wel eens jazzmuzikanten die pop gaan spelen. Dat hadden we als vaker. Dat, hebben, dat is eigenlijk het thema. En een van de bekendste die dat ook gedaan heeft is Chet Baker. Heeft ooit een, een LP gemaakt Blood, Chat and Tears. Uh, dat is niet zo gewaardeerd, die LP. En dit is het nummer Spinning Wheel ervan. Er zijn ook wel eens eh, popmuzikanten die zich aan de jazz wagen. En dat heb ik de, de, eh, in het nummer You Don't Know What Love Is. Een nummer van Chet Baker, wat hier gespeeld wordt door Sting. En als je denkt, wat een leuke trompetist Chris Botti. Houston had to pay the cost. Till you flipped your heart and you have lost. Oh, you don't know what love is. are kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Till you faced each dawn with sleepless eyes. know, you don't know what love is. mooi nummer van Chet Baker. Nu gespeeld door, eh, en gezongen door Sting en de trompet Chris Botti. Eh, in het eerste zei ik, wat is jazz? Nou, ik vond hier een mooie omschrijving staan. Die is van trompetist Angelo Verploegen. De kern van jazz, voor mij persoonlijk zegt hij, is communicatie. Jazz, in welke stijl dan ook, gaat over communiceren. Het klinkende resultaat hangt af van de mate van wederzijds respect en vertrouwen tussen de muzici. En van de mate van actie en reactie. Jazz is verwarren, verrassen, associëren, ontroeren en extalleren. Ja, prachtig gezegd toch? Eh, ja, ik heb het al gezegd, jazz and more. En, eh, het thema was een beetje eh, popmuziek. Nou, een beetje, een beetje boel zou ik zeggen. En een van de dingen die me daarbij opvielen was... misschien heb je er wel eens een filmpje van gezien. The Piano Guys. Amerikaanse jongens die heel veel filmpjes op YouTube hebben gezet. En dit is Happy Together. Me and My Cello noemen ze het. geen jazz, maar het is wel geinige muziek. Ik vond het, best is wel leuk om het even te laten horen. Vind je het leuk? Echt leuk? Kijk op YouTube en zoek onder de Piano Guys. En je ziet, ik weet niet hoeveel filmpjes met allerlei verschillende muziekstijlen. Uh, hou je van een scheurende saxofoon? Dan kom je toch terecht bij Sax Gordon. Een Amerikaanse saxofonist die eh, heeft een cd gemaakt, post geleden, In the Wee, Small Hours of the Morning. Die kennen we allemaal, dat nummer. Daar staat onder andere ook een hele bekende op, eh, getiteld Whatever Lola Wants. een saxofoon, Sax dat was eh, Sax Gordon. Eigenlijk heet hij Gordon Beetle En eh, ja, mooie muziek, vette sound en eh, leuk om even op de zondagochtend te draaien. Op deze droge zondagochtend. Het is nog steeds droog, maar er zou een buitje kunnen vallen. Daar zijn we zo langzamerhand wel aan gewend natuurlijk. Ja, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Uh, mijn naam is Auke Beuving. Een gevarieerd programma met een accentje op popmuziek. En dat is ook bij het laatste nummertje wat ik ga draaien. Want dat is eigenlijk eh, Marcus Miller Heeft een hele mooie cd uitgebracht. Aphrodisia, een nieuwe cd 2015. Maar er staat één nummer op wat een, wat een, beetje African sound zit erin. In Aphrodisia natuurlijk. Maar dat is... Papa, we hadden het thema pop. En eh, wat hierbij te hoort is het nummer... Papa was Rolling Stone. Een bekend nummer. Vond ik, vind ik overigens het minste nummer van de cd. Maar het past goed binnen het thema. Dus vandaar mijn keuze voor Papa was een Rolling Stone. Marcus Miller. Af van de CD Aphrodisia. Eh, het zit er alweer op. Twee uurtjes jazzmuziek. Eh, heel veel eh, pop, jazz zou ik bijna zeggen. Volgende keer doen we eens een ander thema. Maar voor deze week, ja, het was mooi. En hou je van filmmuziek, zou ik zeggen... ga morgenavond om 9 uur even ZFM weer aanzetten. En dan heb je ZFM Cinema. Met heel veel mooie filmmuziek. En ga je nog naar een live concert, niet vergeten.